Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heerlesmenten boven winkelcentrum Het Loon van nat ontruimd. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel omdat de parkeergarage onder het complex dreigt in te storten. Gisteravond besloot burgemeester De Pla dat tien winkels uit voorzorg moeten worden gesloopt. Maar de appartementen leken toen nog veilig te zijn. Een deskundige die door de bewoners was ingehuurd dacht er anders over, met de nachtelijke ontruiming als gevolg. De Egyptische kiesraad zal waarschijnlijk vandaag de uitslag bekendmaken van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen afgelopen maandag. Algemeen wordt aangenomen dat de gematigd islamitische moslimbroederschap de grootste is geworden. Maar volgens uitgelekte cijfers heeft de orthodoxe Al-Noor-partij onverwacht veel stemmen gekregen. De opkomst was met 62% voor Egyptische begrippen ongekend hoog. Maar journalisten trekken dat in twijfel. De kiesraad heeft nu beloofd de opkomst opnieuw te berekenen. In een huis in Velp is een lichaam gevonden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie denkt aan een misdrijf. Vier mensen zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De Gelderse politie heeft niet bekendgemaakt of het lichaam van een man of een vrouw is. België heeft een recordbedrag geleend van zijn eigen inwoners. De obligatielening voor particulieren heeft zo'n 5,5 miljard euro opgeleverd. Veel meer dan verwacht. De zogenoemde staatsbonds werden vorige maand door premier Leterme geïntroduceerd om de hoge rente op de kapitaalmarkt te ontlopen. Dat is gelukt. De regering betaalt aan de inwoners 4%, terwijl de internationale rente voor België vorige week nog 6% was. Door het succes van de staatsbonds hoeft België voorlopig geen geld op de kapitaalmarkt te lenen. Het weer, vanochtend veel bewolking met regen en een stevige wind, op de Wadden zelfs stormachtig.